zegt dat hij zich erdoor overvallen voelt. Het gerechtshof had de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat eerder vastgesteld op 30 maar de Hoge Raad verminderde dat tot 10 De Hoge Raad benadrukte in het vonnis dat de Nederlandse militairen in Srebrenica deel uitmaakten van een VN-missie en dat de staat dus niet volledig aansprakelijk kan zijn voor hun handelen. Utrecht komt als eerste grote gemeente met een verbod op het gebruik van lachgas. Burgemeester Van Zanen komt voor 1 oktober met een inventarisatie van plekken waar gebruik of bezit van lachgas verboden is. Het inhaleren van lachgas met ballonnetjes wordt steeds populairder. Het gas is slecht voor de gezondheid en gebruikers gooien veel afval op straat. Behalve Utrecht denken veel meer gemeenten na over een verbod. Minister Grapperhaus denkt na over een landelijk verbod op lachgas. De politie heeft een man opgepakt voor het besmeuren van een moskee in Venendaal eerder deze week. Er wordt er ook van verdacht dat hij gisteravond een ruit van een kerk heeft ingegooid. Volgens de politie gaat het om een verwarde man. De Venendaler van 24 werd opgepakt toen hij na het ingooien van de ruit nog naast de kerk stond te praten met getuigen. De politie herkende hem later op bewakingsbeelden die zijn gemaakt bij de moskee. Volgens de politie blijkt tot nu toe dat de man geen religieuze motieven had voor zijn daden. In de Oostenrijkse Alpen zijn gisteren bij een crash van een vliegtuigje drie mensen om het leven gekomen. Het vliegtuigje botste in de buurt van de grens met Duitsland tegen een rotswand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Over de identiteit van de drie slachtoffers is nog niets bekend. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af...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 And trouble's gonna follow where I go. And there's a a rainbow with all of the colors Baby doll when it comes to a lover I promise that you'll never find another like me <laughs> you like hee hee hee.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 baby Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una vecina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. A la yo boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina déjame lo que sea. I like you, pum pum girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan de guayarte, mami.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 duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, maar blijven we maar slapen. kunnen nog misschien als het te haast. Maar zij, ook zij, zijn al, want wij zijn ons verlaten. Dan hebben ziens uit je en laat je heen. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan we kunnen nu niet langer blijven staan. Opzij, opzij, opzij, maar blijven wat wat spaans. Wij hebben ongelooflijke haast. Opzij, opzij, zij, want wij zijn haast te laat.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 And nobody's coming close. Yeah. And I think that you should know that if you cross her, she can call me. Cross me. That's my seed. that's all me. Come on. Let go. Oh, I think that you should know.